9 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Het is onrustig op het plein voor het Witte Huis in de Amerikaanse hoofdstad Washington. Demonstranten hebben zich ondanks de avondklok verzameld rond een tijdelijk hek dat daar is geplaatst. Sommige demonstranten probeerden dat hek af te breken, waarna de politie traangas afvuurde. Er zou oneenigheid zijn tussen de betogers. Een deel wil doorgaan met het afbreken van het hek... terwijl anderen de politie geen reden wil geven om geweld te gebruiken. In de meeste Amerikaanse steden verliepen de demonstraties tegen racisme en politiegeweld grotendeels vreedzaam. Koninklijk Horeca Nederland wil ondernemers helpen om hun coronaboetes aan te vechten. Aanleiding is het antiracisme-protest van afgelopen maandag op de Dam in Amsterdam. Volgens de horecabranchevereniging voelt het als onrecht dat mensen in de horeca boetes krijgen... terwijl er geen consequenties waren voor de duizenden demonstranten die maandag geen afstand hielden. De branchevereniging roept ondernemers op om zich te melden. Bij een onderzoek door een burgerinitiatief zijn in Drentse natuurgebieden 31 verschillende bestrijdingsmiddelen uit de landbouw gevonden. Onderzoekers van burgerinitiatief Meten is Weten namen monsters van planten en mest. Natuurmonumenten en de stichting Het Drentse Landschap zijn geschrokken van de resultaten. Ze willen net als de onderzoekers van het burgerinitiatief dat landbouwminister Schouten de opdracht geeft tot verder onderzoek. Lodewijk Asscher wordt opnieuw lijsttrekker van de PvdA. Tot en met vorige week konden andere kandidaten zich melden, maar niemand heeft dat gedaan. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar wordt Asscher voor de tweede keer lijsttrekker van zijn partij. In 2017 versloeg hij Diederik Samsom bij een interne verkiezing. Samsom vertrok daarna uit politiek Den Haag. Het weer, een mix van zon en wolken.